Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oekraïne zegt niets te maken te hebben met de twee rugzakken met explosieven... die bij een gaspijplijn in Servië zijn gevonden. Door die leiding gaat Russisch gas naar Hongarije... en de Hongaarse premier Orbán suggereerde dat Oekraïne erachter kon zitten. Orbán heeft een spoedvergadering belegd na de vondst. Het incident komt een week voordat de Hongaren naar de stembus gaan voor een nieuwe premier. Viktor Orbán dreigt voor het eerst in 16 jaar de macht te verliezen. De levering van gas speelt bij de verkiezingen een grote rol. Morgen kan er al een akkoord met Iran gesloten worden, zegt de Amerikaanse president Trump in gesprek met Fox News. De afgelopen weken heeft Trump meermaals gezegd dat er met Iran onderhandeld wordt... wat keer op keer door Iran wordt tegengesproken. Eerder op de dag liet Trump van zich horen op sociale media. Daar zei hij dat de straat van Hormuz weer open moet. Anders beginnen dinsdag grote aanvallen op bruggen en energiecentrales in Iran. In de buurt van Flensburg, in het noorden van Duitsland... zijn drie mensen omgekomen bij het paaseieren zoeken... Door de harde wind viel een boom om en vier mensen kwamen onder die boom terecht. Een meisje van 16 en een vrouw van 21 overleden ter plekke. De baby van de 21-jarige vrouw overleed later in het ziekenhuis. Een vrouw van 18 raakte zwaar gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. In de binnenstad van Eindhoven is een groot feest losgebarsten na het kampioenschap van PSV. En op het Stadhuisplein wordt het podium al opgebouwd voor de huldiging komende dinsdag. PSV speelde zelf niet vandaag, maar omdat Feyenoord niet wist te winnen van Volendam... is PSV nu niet meer in te halen. Nog nooit werd een club al zo vroeg kampioen in de eredivisie. Het weer. Landinwaarts nog een enkele bui.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 Sky is the limit, and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you can have, but you won't be who you are. Sky is the limit, and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you can have, but you won't be who you are. shop mortgage on your home. Consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever want is more, a lot more than we had before.